Het ging niet overal goed. 58 Feyenoord-aanhangers en een tiental Duitse fans zijn opgepakt. De politie houdt overal rekening mee, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Er zijn er ook nog eens een groep mensen eh, zonder kaartje... Ehm, die ook is meegereisd, waar de politie misschien wat minder zicht op heeft... omdat die zich niet naar het stadion gaan bewegen. Dus de politie heeft flink opgeschaald, zijn 1900 mensen op de been vandaag om de rust te bewaren. En wat misschien nog een beetje meehelpt is dat het heel erg regent vandaag hier in Berlijn. Dus buiten is het niet echt snel gezellig. In de Belgische stad Leuven is een man die geopereerd zou worden aan een hersentumor... letterlijk van de operatietafel gehaald vlak voor de chirurg aan de slag zou gaan. Er was namelijk geen plek meer voor hem op de IC... omdat daar steeds meer coronapatiënten liggen, zegt hij tegen Omroep VRT. Zijn operatie werd eerder dit jaar ook al eens uitgesteld... omdat ook toen de coronacijfers opliepen. Het zijn vooral lekkere, maar ongezonde producten die in de aanbieding zijn bij supermarkten... blijkt uit onderzoek. Denk aan snoep, koek, alcohol, frisdrank en vlees. 80 staat niet in de schijf van 5, de richtlijnen van het voedingscentrum. Groente, fruit, peulvruchten, vis en eieren staan juist minder vaak in de folders. De gesprekken over de formatie zijn weer verder gegaan. Maar de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie doen dat niet in Den Haag of een landhuis in Hilversum. Ze zijn in Groningen. Nou, we gaan hier natuurlijk formeren. Eh, maar we zijn hier ook omdat het een gelegenheid biedt om eh, te praten met mensen die eh, slachtoffer zijn van al die enorme aardbevingsellende hier. Veel slachtoffers van de aardbeving in Groningen zijn wel een beetje uitgepraat. Ze willen nu wel eens geld zien om hun huis weer veilig te maken. Dit, hier ga je onderdoor. Ook mijn kinderen zijn nu weer uit huis gegaan. En waarom? Omdat het gewoon stress in huis is. Je hebt er gewoon geen woorden meer voor op den duur. Je hebt, je hebt lichamelijke klachten, je hebt psychische klachten. Je zit met alles. En wat een nieuw kabinet gaat doen met de klachten is nog niet bekend.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 Want zo ben jij, zo ben jij. Want zo ben jij, zo ben jij gewoon. En als je maar bij me blijft, bij me blijft. Is er niks aan de hand, ik wil jou niet kwijt. Want zo ben jij.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt Won't we'll We'll come. The the the the rain, it ain't permanent. And soon We be be dancing dancing in in sun. sun. sing sing your your song song together. together. never miss flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come song together am going to sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together places. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators.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 Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti en tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou niet nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Ik raakt me nog steeds, een kust in mijn Moi je sais pas jouer.